Maar nu eerst het NOS nieuws van 10. Zeepenvoedingsconcern Unilever heeft ondanks de economische problemen in de wereld een sterk jaar achter de rug. Het bedrijf draaide meer dan 50 miljard euro omzet, 10% meer dan het jaar daarvoor. De netto-winst steeg met 7% naar 4,9 miljard euro. De omzetgroei is vooral te danken aan de opkomende markt in Azië en Latijns-Amerika. Brits-Nederlandse Unilever heeft zichzelf ten doel gesteld om de omzet de komende jaren te verdubbelen van 40 miljard naar 80 miljard euro. Met productvernieuwingen die sneller op de markt komen en kostbesparingen hoopt het bedrijf de concurrentie voor te blijven. De Britse premier Cameron wil dat de Britse bevolking zich uitspreekt over een eventuele uittreding uit de EU. Hij benadrukt in zijn lang Europa-speech dat hij zelf vindt dat Groot-Brittannië een toegewijd lid moet blijven en niet de brug moet ophalen om zich terug te trekken. Volgens Cameron is er wel een betere deal met de Europese Unie nodig. De Britse premier zei dat hij een toegewijd lid van de EU wil blijven, maar dat er wel een fundamentele hervorming van de EU moet komen. Daarbij wil hij dat lidstaten meer bevoegdheden terugkrijgen van Brussel. De gemeente Stichtse Vecht heeft speciale maatregelen genomen om de verkeersdrukte in het plassengebied in goede banen te leiden. De afgelopen dagen was het op de smalle weggetjes langs de plassen bij Breukelen, Maarsen, Loenen en Nichtenvecht erg druk. En het is een paar keer voorgekomen dat hulpdiensten het ijs niet konden bereiken. Om verkeersopstoppingen te voorkomen worden verkeersregelaars ingezet en op sommige plaatsen wordt eenrichtingverkeer ingesteld. Stichtse Vecht wijst er overigens op dat het ijs op de plassen op tal van plaatsen nog zeer onbetrouwbaar is. Wielrenner Thomas Dekker gaat tegenover de dopingautoriteit een volledige bekentenis afleggen over zijn dopingverleden. Dekker, die anderhalf jaar geleden na een dopingstraf terugkeerde in het peloton, zal daarbij niemand sparen. Ik heb ervoor gekozen alles wat ik weet te vertellen, namen, data en details. Zo laat hij in een verklaring weten. En dan het weer, wolkenvelden, zonnige periode, Blijft droog, middagtemperatuur min 3 graden in het zuidwesten, min 5 in het oosten en ook morgen droog en lichte vorst.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 Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.